No, they had bad intentions. You know, the, for, for 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. Ja, het zijn een stel pestkoppen, zegt Trump. Hij heeft tegen de Israëlische premier Netanyahu gezegd dat Israël door moet gaan met aanvallen. De hoogste leider in Iran zegt dat zijn land zich nooit zal laten dwingen tot overgave. Ook vandaag zijn er weer veel aanvallen geweest op Iran. De stakingen bij NS zijn voorlopig van de baan. Het spoorbedrijf kwam vanmorgen met een nieuw loonbod voor zijn medewerkers. De vakbonden gaan het voorstel nu voorleggen aan hun leden. In de Franse Alpen is een man van 32 omgekomen die van een bergtop naar beneden sprong met een wingsuit hij werd ruim drie kilometer lager gevonden. Volgens Franse media was het slachtoffer een berggids. En de Nederlandse kapitein van het schip met activisten die voedsel en medicijnen naar Gaza wilden brengen... is weer terug in Nederland. Mark van Rennes, zo heet hij, kwam eerder vanmiddag aan op Schiphol. Samen met een groep activisten onder wie Greta Thunberg wilden die hulpgoederen naar Gaza brengen... maar ze werden opgepakt door Israël. Veel mensen hadden kritiek op hun actie en zeiden dat het vooral symbolisch was om aandacht te trekken. Maar van Rennes zegt dat ze echt echt wilden helpen. Zeker, we wilden daadwerkelijk hulp eh, geven. En we hadden niet genoeg eten mee voor heel Gaza natuurlijk. Maar voor die misschien 30 mensen waarvoor we eten hadden... zou het heel veel verschil hebben gemaakt. Ehm, en dat het hoopt, misschien zou het nog steeds wel kunnen... dat eh, uiteindelijk er heel veel verschillende boten komen. Met heel veel mensen. En uiteindelijk dat dus wel de blokkade wordt te blokken. Veel actievoerders waren inmiddels alweer thuis, maar anderen, onder wie de Nederlandse kapitein, konden niet meteen weg... omdat het luchtruim in Israël werd afgesloten na de Israëlische aanvallen op Iran. Het weer, veel zon, wat wolken, maar die wolken die verdwijnen vanavond. Het kot langzaam af tot een graad of 11 vannacht. Morgen opnieuw veel zon en het wordt dan 19 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland verloopt de avondspits eh, vrij normaal. Dat betekent veel dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Ik noem degene met de meeste oponthoud. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 nog 4 kilometer met een kwartier vertraging. A7, Zaanstad, Zaanstad Hoorn. Bij Avenhoorn een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Vertraging is fors, bijna een half uur. En de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knoop het Velsen 12 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud.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 Dit is ZFM. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere oppositiepartijen eisen dat de onderwijsbezuinigingen... zoals die zijn afgesproken in de voorjaarsnota, van tafel gaan. D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 dreigen de begroting anders te blokkeren in de Eerste Kamer. Nieuwe spoorstakingen zijn voorlopig van de baan. De vakbonden gaan het laatste loonbod van de NS voorleggen aan hun leden. Ook al zijn ze niet erg enthousiast. Schrijver Pim Lammers heeft voor de tweede keer de zilveren griffel gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn kinderboek Een ongelooflijk grote, ongelooflijk gevaarlijke leguaan.